Gestart. Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. Groningen is weer getroffen door een aardbeving. Rond drie uur vanmiddag was er bij Zeerijp in de buurt van Loppersum... een beving met een kracht van 3,4, meldt het KNMI. De beving werd in de wijde omgeving gevoeld. Het is de zwaarste aardbeving in Groningen in vijf jaar. In 2012 was er bij de plaats Huizingen een met een kracht van 3,6. Aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning in de provincie. Het OM heeft 31 verdachten op het oog voor het blokkeren van de A7... voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 november. Ze hielden tegenstanders van Zwarte Piet tegen die in Dokkum wilden protesteren. Van de 31 verdachten zijn er 18 geïdentificeerd... die allemaal uit Friesland komen. Ze hebben een uitnodiging gekregen voor een verhoor bij de politie. Op de bovenste verdieping van de Trump Tower in New York is vanochtend brand geweest. Er zijn twee lichtgewonden. In de Trump Tower zitten luxe appartementen en kantoren. President Trump woonde daar met zijn vrouw Melania en hun zoon voordat ze naar het Witte Huis verhuisden. Op sociale media zijn foto's en video's te zien van vuur, rook en brandweerlieden op het dak. De brand is veroorzaakt door kortsluiting. Kopers van sommige nieuwe auto's zijn dit jaar duizenden euro's duurder uit. Ze moeten meer aanschafbelasting betalen door een nieuwe meetmethode voor de CO2-uitstoot, die realistischer is. In de test stoten auto's volgens een Britse marktonderzoeker gemiddeld 6 gram CO2 meer uit, waardoor ze in een hogere belastingschijf komen. De benzineversie bijvoorbeeld van de Peugeot 308 SW is daardoor 2100 euro duurder en een versie van de BMW X5 kost zelfs 15.000 euro meer. Het weer. In het grootste deel van het land is het zonnig. In het zuiden is het bewolkt. Het is 2 graden in het noorden en 6 graden in Limburg. Vanavond en vannacht in het binnenland ligt de vorst. Het blijft stevig waaien.